uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Brazilië is het afgelopen jaar een record aantal verkrachtingen gemeld. Er waren 75.000 slachtoffers van verkrachting. Dat is ruim 8% meer dan het jaar ervoor. Van de slachtoffers was bijna twee derde 13 jaar of jonger. Dat blijkt uit gegevens die zijn verzameld uit politieregisters en andere officiële documenten. De verkrachtingen vonden grotendeels plaats bij slachtoffers thuis. De dader was meestal een kennis of familielid. Ook het aantal gevallen van femicide, moord op vrouwen, is toegenomen. Het totaal aantal gewelddadige moorden is vorig jaar juist gedaald. De zoektocht naar een vermoedelijke leeuwin in de buurt van Berlijn is gestaakt voor de nacht. Dat meldt de Duitse politie op Twitter. Ze zeggen dat er overleg is geweest met dierenartsen en jagers. En dat daaruit is besloten om een grotere afstand te bewaren tot het dier... en vrijdagochtend de zoektocht te hervatten. De vermoedelijke leeuwin werd woensdag rond middernacht voor het eerst gezien. De rechtszaak tegen de man die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten... heeft flink wat vertraging opgelopen. Bij de schietpartij afgelopen januari bij een winkelcentrum in Zwijndrecht... raakte de ex van de verdachte zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. De rechtszaak is vertraagd door een gebrek aan plekken bij het Pieter Centrum. In de Amerikaanse staat Florida krijgt een meisje, acht en eh, krijgt een meisje van acht een schadevergoeding van 800.000 dollar... omdat ze ernstige brandwonden opliep door een kipnugget. Dat gebeurde vier jaar geleden toen ze een Happy Meal opat op de achterbank van een auto. De kipnugget kwam tussen de gordel en haar huid terecht. Ze hield er tweede graads brandwonden aan over. Haar ouders eisten 15 miljoen dollar van McDonald's... maar het meisje krijgt dus 800.000 euro. Het weer. Op veel plaatsen is het helder.